Annette Schut met het NOS Journaal. De prijs van goud en zilver is flink ingezakt na een wekenlange stijging. Aan de daling van de waarde van de dollar kwam vandaag juist een eind. De reden voor de trendbreuk lijkt dat Kevin Warsh door de Amerikaanse president Trump naar voren is geschoven als nieuwe baas van het stelsel van Amerikaanse centrale banken. Gevreesd werd dat Trump de vertrekkende baas zal vervangen door een marionet. Door het voordragen van Warsh lijkt het vertrouwen in de banken en de dollar terug te keren. De verdachte van de moord op de Amerikaanse verzekeringstopman Thompson... kan niet de doodstraf krijgen, heeft de rechter bepaald. De tussenuitspraak is een tegenvaller voor de Amerikaanse justitieminister Bondi... die de doodstraf eist. De rechter zei dat de doodstraf alleen kan worden toegepast... als bewezen is dat de moord gepaard ging met een ander geweldsmisdrijf. Thompson werd ruim een jaar geleden doodgeschoten voor een hotel in Manhattan. De Golden Earring heeft afgelopen avond voor het laatst opgetreden. Bandleden Barry Hay, Cesar Zuiderwijk en Rine Scherritsen traden op met tal van artiesten. Waaronder Maan, Akdane Munnik en Danny Vera. De Haagse band begon 65 jaar geleden en werd opgericht door Rine Scherritsen... en zijn buurjongen en gitarist George Kooijmans. Hij overleed vorig jaar. Mede omdat de mannen door zijn dood niet meer met de hele band op het podium konden staan... traden ze tijdens het laatste optreden in verschillende formaties op. De Golden Earring had grote hits zoals Raider Love en When the Lady Smiles. In de Eredivisie heeft NAC Breda gelijk gespeeld tegen FC Twente. ter 2-2. Twente kwam op een 2-0 voorsprong, maar in het laatste half uur knokte NAC zich terug. Door het gelijkspel blijft FC Twente achtste in de Eredivisie. NAC blijft op de 17e plaats.